uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. In Doesburg in Gelderland is een man overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Een vrouw en kind liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers maken deel uit van een groot gezin met 12 kinderen. De omgekomen man is de vader van dat gezin. De elf andere kinderen worden opgevangen in de kantine van een sportclub in Doesburg. De brandweer denkt dat de koolmonoxide mogelijk is vrijgekomen... vanwege een slecht afgestelde cv-ketel. Het aantal dumpingen van, af van vaten met drugsafval... is in de eerste helft van dit jaar gehalveerd. De politie noemt dat opvallend... omdat het aantal ontmantelde drugslabs zo goed als gelijk is gebleven. Daarom wordt niet ervan uitgegaan dat er minder synthetische drugs worden geproduceerd. Volgens de politie is het de vraag waar het afval blijft... Mogelijk wordt het vaker in het riool, in putten en in rivieren geloosd. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel voor de oud-topvrouw van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Volgens de officier van justitie heeft ze gesjoemeld met 1,2 miljoen euro. Het grootste deel van dat geld ging op aan de mislukte aankoop van een stuk grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije. Volgens het OM was dat een privéproject dat ten onrechte betaald werd met geld van het Amsterdamse ziekenhuis. De oud-topvrouw ontkent de fraude en zegt dat het een revalidatieoord moest worden... dat ze samen met een zakenpartner zou opzetten. De Amsterdamse wethouder Kok van Financiën en Economische Zaken stapt op. Hij zegt zich niet te kunnen vinden in de oplossing die het college wil... voor de problemen bij het afvalenergiebedrijf, de AEB heeft te maken met technische problemen en miljoenen tekorten. Daarom liggen vier van de zes verbrandingsovens al een tijdje stil. Volgens de D66-wethouder is gebleken dat privatisering van AEB de beste oplossing is. Maar het college zou liever in zee gaan met publieke partijen. Kok zegt daar geen verantwoordelijkheid voor te willen dragen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en op steeds meer plaatsen regent het. Het wordt 16 tot 19 graden en het gaat stevig waaien.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 are you let you know twice, you see. Time after time I try to, to, to hold on to what we got, but uh, now you're going. And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my it's a shame, but I'm giving you back your name.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 Now is some real motherfucker, yeah. cover, yes it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker. Say it's a real motherfucker. Yeah. Now get out of here! blooded, cold blooded. I'm telling you the truth. L let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Yeah, I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker.